Suzanne Vries met het NOS Journaal. Turkije heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het land beschuldigt Israël van genocide en misdaden tegen de menselijkheid in Gaza. Turkije heeft ook tegen 36 andere Israëliërs arrestatiebevelen uitgevaardigd. Onder meer tegen de minister van Defensie, Katz. Turkije is al langer kritisch op Israël. Wat Turkije nu doet is vooral symbolisch. Het is onwaarschijnlijk dat politici uit Israël binnenkort het land bezoeken. Het internationaal strafhof vaardigde eerder al een arrestatiebevel uit tegen Netanyahu. Turkije is zelf geen lid van het strafhof. De politie heeft gisteravond een man doodgeschoten in Rozenburg bij Rotterdam. Het gebeurde in een woning. Agenten kwamen op een melding af en werden daar geconfronteerd met een man met een mes, zegt de politie. Om wat voor melding het ging, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche is ingeschakeld en doet onderzoek naar de toedracht van het incident. Bij een bedrijf in Drogeham in Friesland worden 120.000 kippen gedood. Er is vogelgriep gevonden. Door de dieren te doden moet het verspreiden van het virus worden tegengegaan. Vogelgriep wordt op steeds meer plekken in het land gevonden. Sinds vorige maand geldt er een ophokplicht voor vogels en pluimvee. De Nederlandse producer Rosalila is opnieuw genomineerd voor een paar Grammys. Ze maakt kans op de prestigieuze muziekprijs in de categorieën Beste Nummer en Beste Opname. Dat is vanwege haar bijdrage aan de hit Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. Rosalila heeft de beats voor die plaat gemaakt. De producer uit Utrecht won in 2022 als eerste Nederlandse vrouw een Grammy voor het beste rapnummer. Ze zal in februari aanwezig zijn op het Muziekprijsgala in L.A. Het weer. De dag begint op veel plaatsen mistig. In het grootste deel van het land geldt daarom code geel. In de loop van de ochtend trekt de mist weg en is er op sommige plekken plaats voor de zon.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 Sometimes downstairs to start your day, but your car's not there. Yeah, you know the joke's on you. You ever try your luck with a pickup line, but you just sucked. You tell yourself it wasn't you. And I know it's hard to hold it inside.